Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel van de grootste meren van de wereld zijn aan het krimpen... en dat komt door mensen en klimaatverandering, staat in een nieuw onderzoek. Zo zorgt de warmere lucht voor meer verdamping... en gebruiken mensen meer water, bijvoorbeeld om te drinken of voor de landbouw. De onderzoekers hielden de grote meren via satellieten in de gaten... en zagen de meren zo flink krimpen de afgelopen 30 jaar. Het ging bijvoorbeeld snel bij het Aralmeer tussen Kazachstan en Oezbekistan en het Zoutemeer bij Salt Lake City in de VS. Snel rijk worden klinkt meestal te mooi om waar te zijn. Omroep Brabant is in een verhaal gedoken over het bedrijf I Am Academy. Dat houdt bijeenkomsten in Nederlandse theaters voor mensen die snel willen cashen. Je kunt dan voor een bedrag per maand leren traden en aan je mindset werken. Maar eigenlijk moet je vooral andere mensen abonnee maken, zag deze journalist die zelf lid is geworden. De focus ligt echt op netwerkmarketing. En de coach moedigt ons dan ook aan om binnen twee weken twaalf mensen lid te maken... En dan kunnen we 600 dollar per maand verdienen. Ja, dat lijkt wel heel erg op een piramidespel, zegt deze expert. Wat ik bij IM Academy verdacht vind, is dat het heel veel om het werven gaat. En dat ook hele hoge beloftes worden gedaan qua rijk worden. Dat zijn twee kenmerken van piramidespellen. Het bedrijf is in andere landen al veroordeeld, want zo'n piramidespel is verboden. Of dat in Nederland ook kan of gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Je hebt misschien wel meegekregen dat de feestfontein in Rotterdam aan het Hofplein wordt schoongemaakt... nadat honderden supporters van Feyenoord het kampioenschap in dat water hebben gevierd. Het oude water is eruit en er komt schoon water voor terug. Maar vlak voor die schoonmaakbeurt heeft Philip er nog even snel 10 liter uitgehaald. Op elke andere dag is dit gewoon een normale fontein en een buitenstaander zal waarschijnlijk denken... het wordt nu vervuild, maar nee, het wordt nu heilig gewijd door de fans van Feyenoord. De supporter zegt dat het DNA van de fans in het water zit. Hij noemt het daarom Holy Hofpleinwater. Philip hoopt dat hij het volgend seizoen het water over het gras in de Kuip mag gieten. En dat moet volgens hem nieuwe voetbalwonderen op gaan leveren. Het weer, het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 5 graden. Morgen weer zon, dan is het ook droog en het wordt zo'n 16 tot 19 graden.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 Joh, twee keer I Don't Hurt Anymore. Dit is de Nashville Spiegelplaat. It don't hurt anymore. All my teardrops are dried. No more walking the floor. With that burning inside. Just to think it could be. Time has opened the door and at last I am free. I don't hurt anymore. No use to deny, I wanted to die the day you said we were through. But now that I find you're out of my mind. I can't believe that is true. I've forgotten somehow that I cared so before.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 Nashville Radio Show. Bluegrass Time. Stormy seas rock me slowly like gentle waters. Sail home now here with me. Stormy night, I'm on my own now, but I think I could go on if I knew you'd be there to meet me at the first light of the dawn.